Ik denk dat we een mooi akkoord hebben waar we fors investeren... in onze veiligheid, in defensie en veiligheid, 1,1 miljard. Op regionaal vervoer, spoor en wegen hebben wij eh, heel veel binnengehaald. Verlaag van de energiebelasting voor de arbeidsongeschikten... Eh, zijn we in de bres gesprongen. Maar ook lange en eh, gesprekken? Ja, ik ben heel blij. Ja, er wordt dus een hoop geld uitgegeven, maar dat geld moet ook ergens vandaan komen. Niemand wil nog zeggen waar vandaan. De fractievoorzitters niet en ook de minister van Financiën niet. Die zegt dat ze het morgen eerst gaan bespreken in de ministerraad. De oppositie is kritisch en wil dat alles op tafel komt. Niet alleen het goede nieuws. En ook ministers zijn kritisch. Zij weten nog niet waar ze aan toe zijn en hoeveel er van hun budget afgaat. Een Duitse arts die sinds afgelopen zomer vastzit omdat hij patiënten zou hebben vermoord... lijkt nog veel meer slachtoffers te hebben gemaakt. Eerst werd hij verdacht van vier moorden, maar inmiddels is dat opgelopen naar 15, zegt correspondent Gien Balduk. Deze Johannes M. die diende eh, eigenlijk ongevraagd verdovingsmiddelen toe. En als zijn patiënten dan verdoofd waren, dan ging hij over op dodelijke medicatie. En in een aantal gevallen ging hij vervolgens ook over op brandstichting... om vervolgens de hele gang van zaken te verhullen. En eigenlijk is hij daarmee tegen de lamp gelopen, want vier keer brand bij de patiënten met dezelfde dokter. Dat viel natuurlijk op. Nog altijd worden er lichamen opgegraven om onderzocht te worden. Mogelijk ligt het aantal moorden dus nog hoger. En Feyenoord-fans hebben afscheid genomen van Leo Beenhakker. De oud-coach overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. In 1999 maakte die Feyenoord weer landskampioen. We gaan zeker niet roepen dat we de beste van Amsterdam zijn. Wij zeggen in Rotterdam simpelweg... Wij Feyenoord zijn kampioen van Nederland! Net kwam de rouwstoet met de kist langs de Kuip. En daar kreeg Don Leo een laatste groet van een paar honderd Feyenoord-fans. En zometeen is de uitvaart in besloten kring. Het weer. Het is een druilerige grijze middag en het blijft voorlopig wisselvallig. Morgen in het oosten veel bewolking met soms wat regen. In het westen droog met af en toe zon. En het wordt dan 11 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits verloopt drukker dan anders op woensdagavond. Zo staat er nu een lange file op de A10, de ring zuid richting Utrecht. Bij Amsterdam over Amstel nu een kwartier vertraging. Rijd je op de N208 van Sassenheim naar Haarlem... dan sta je voor de aansluiting met de N207 zo'n 20 minuten vast. Ook vertraging op die N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 10 minuten oponthoud. Rijd je op de N247 van Amsterdam naar Hoorn... dan heb je bij Broek in Waterland Noord zo'n 10 minuten vertraging. En op de A6 Muiden richting Lelystad... vanaf knooppunt Almere 10 minuten oponthoud. Ook een file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arend 2 10 minuten geduld hebben. En rijd je tenslotte op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... dan kun je bij Utrecht Centrum zo'n 10 minuten vertraging verwachten.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 Finland houdt de grens met Rusland langer gesloten. De Finnen houden de grens al anderhalf jaar dicht... omdat Rusland asielzoekers over de grens stuurt. Dat zou een vergelding zijn omdat Finland zich heeft aangesloten bij de NAVO. In Almere is een examenstunt uit de hand gelopen. Op een schoolplein braken vechtpartijen uit en werd met meubels gegooid. Drie leerlingen zijn aangehouden. Het weer. Op veel plekken regent het licht. Af en toe breekt de zon door en vooral in het westen is het droog. Morgen ongeveer hetzelfde.